Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Dat maken heeft met de vermissing van een vrouw op Aruba blijft langer vastzitten. Zijn voorarrest is met ruim twee weken verlengd. De vrouw, een Amerikaanse, wordt al twee weken vermist. De man die nu vastzit was met haar op reis. Hij zei dat ze tijdens het snorkelen niet meer boven kwam. De politie twijfelde aan zijn verklaring en pakte hem op. Een zoektocht naar de vrouw van 35 met duikers, boten, helikopters en een vliegtuig leverde niets op en is vorige week stopgezet. De vervoerswethouders van de grote steden maken zich ernstig zorgen over het openbaar vervoer. Uit een doorberekening van de bezuinigingsplannen blijkt dat ongeveer de helft van de buslijnen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag dreigt te verdwijnen. Verder wordt het reizen in die steden mogelijk tot 20% duurder. Minister Schultz van Hagen zegt dat ze bij de geplande bezuinigingen blijft. Door het lek in een pijpleiding van Shell voor de kust van Schotland is tot nu toe naar schatting 215 ton olie in de Noordzee gestroomd. Dat heeft Shell bekendgemaakt. Volgens het concern is de hoeveelheid olie die nu nog weglekt zo'n 5 vaten per dag en wordt er hard gewerkt om het lek te dichten. Volgens de Britse autoriteiten is het de grootste olievervuiling van de Noordzee in 10 jaar. Verwacht wordt dat de olie op zee oplost. De Schotse kust wordt niet bedreigd. In de Eredivisie heeft NEC thuis met 2-0 gewonnen van Excelsior. In de eerste helft werd niet gescoord, maar na rust maakte aanvaller Platje het verschil voor de club van trainer Pastoor die vorig seizoen nog bij Excelsior werkte. Platje scoorde in de laatste 20 minuten twee keer. NEC staat na twee wedstrijden op vier punten. Excelsior is nog puntloos. Het weer eerst vrij helder, maar in de loop van de nacht bewolkt. Het koelt af naar een graad of 10.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 Right. There is no need to be acting shady. Come on, baby, hey, hey, baby. Jump on the stage, girls be going crazy. Have to wipe myself in one of them gorgeous ladies. There is no need to be acting shady. Come on, baby. Hey, hey, baby. When you rock your hips, you know that it amaze me. Got me off the hook and nothing else don't phase me. Can you be my one and only sunshine lady? No, if not, maybe. Hey, baby. I'm just sipping on chamomile. Watching boys and girls and the sex appeal. With a stranger in my face who says he knows my mom and went to my high school. All the boys say sunshine lady. Hey baby, hey baby, hey.